Zes uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Koninklijke Horeca Nederland spant een kort geding aan tegen de staat. De branchevereniging wil dat de coronamaatregelen in de horeca zo snel mogelijk worden versoepeld. Die zijn volgens de vereniging veel strenger dan noodzakelijk. Het gaat dan vooral om de anderhalve meter regel. De regels staan volgens de horecaondernemers haaks op versoepelingen die op andere gebieden wel zijn doorgevoerd. Volgens de brancheorganisatie kunnen veel horecaondernemers geen rendabele zaak runnen met de huidige regels. Veiligheidsdiensten in Groot-Brittannië, de VS en Canada beschuldigen Russische hackers van cyberaanvallen op onderzoeksinstituten die zich bezighouden met de ontwikkeling van een vaccin tegen het coronavirus. De drie landen die denken dat een hackersgroep verantwoordelijk is die vrijwel zeker onderdeel is van de Russische inlichtingendiensten. Of de hackers informatie hebben buitgemaakt, dat is niet bekend. Als het coronavirus weer opleeft in Nederland... dan wordt er niet opnieuw voor alle verpleeghuizen een bezoekverbod ingesteld. Minister De Jonge neemt daarmee het advies over van wetenschappers. Die waarschuwden voor een herhaling van de situatie in de maanden maart tot en met mei... toen veel ouderen vereenzaamden. En op de intensive cares liggen nog 15 mensen met het coronavirus. Dat zijn er vijf minder dan gisteren. Het is het laagste aantal coronapatiënten op de IC sinds begin maart. ook het aantal coronapatiënten buiten de intensive cares is gedaald met vijf. op de verpleegafdelingen worden nu 80 coronapatiënten nog behandeld. Het weer nog. Vanuit het westen wordt het op steeds meer plaatsen droog. Maar lokaal kan het nog regenen of motregenen. Het is rond de 18 graden. vannacht kan lokaal wat mist of nevel ontstaan. Koelt af tot een graad of 13. Morgen af en toe wat zon. Dan wordt het 19 tot 22 graden. Het blijft dan vrijwel overal droog. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A6 van Muiden naar Lelystad bij Almere Haven.